Door Megens met het NOS-journaal. Voor de tweede dag op rij hebben Palestijnen in het noorden van Gaza gedemonstreerd tegen Hamas en voor een einde van de oorlog. Volgens Al Jazeera waren er duizenden demonstranten op de been. Ze zeggen dat het doden moet stoppen Functionaris van Hamas zegt dat mensen het recht hebben om te demonstreren... maar dat ze zich zouden moeten richten tegen de criminele agressor, doelend op Israël. Gisteren werd er ook al geprotesteerd in het noorden van Gaza. Toen ging het volgens ooggetuigen om enkele honderden mensen. Vier Amerikaanse soldaten die vermist raakten tijdens een oefening in Litouwen... zijn nog altijd niet gevonden. Wel is in een water een panzervoertuig gezien. Vandaag zei NAVO-chef Rutte dat de vier waren omgekomen... maar een NAVO-woordvoerder benadrukte vanavond dat er nog wordt gezocht. Hij betreurt de verwarring die ontstond door de uitspraken van Rutte. Frankrijk heeft Oekraïne nog eens voor 2 miljard euro aan militaire hulp beloofd. Het geld gaat naar munitie, drones en Mirage gevechtsvliegtuigen, zei de Franse president Macron. Dat deed hij in het bijzijn van de Oekraïense president Zelensky... die in Parijs is aangekomen voor een Europese top die morgen wordt gehouden. Ook uitgeverij Single en kinderboekenschrijver Pim Lammers nemen stappen tegen Civitas Christiana. Een ultraconservatieve katholieke stichting. Ze hebben de stichting gesommeerd alle onwaarheden over Lammers te verwijderen. De schrijver zou al langere tijd het doelwit zijn van haatcampagnes en nepnieuws. Uitgeverij Single zegt dat ook andere auteurs daar last van hebben. Gisteren spande kenniscentrum Rutgers al een kort geding aan tegen Civitas Christiana... vanwege een campagne tegen de Week van de Lentekriebels. Een lespakket voor scholieren over seksuele vorming. Het weer, het klaart op, gevolgd door een heldere nacht. Minima rond het vriespunt en lokaal kans op mist. Daarna volgt een zonnige dag met vooral in het noorden en westen wat sluierbewolking. Het wordt 11 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.